Dit is door Negens met het NOS-journaal. Schiphol en de KLM waarschuwen voor toenemende concurrentie uit met name de golfstaten. Topmannen van beide bedrijven zeiden op een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat de glansrol van de Nederlandse luchtvaartsector zal verdwijnen als het kabinet niets doet. Schiphol mag vanwege milieu- en geluidsvoorschriften niet verder groeien. De luchthaven is nu nog een belangrijke overstapgelegenheid... maar de directie vreest dat vliegvelden in het Midden-Oosten die rol gaan overnemen. Premier Rutte is optimistisch over de EU-top van vanavond in Brussel. De regeringsleiders praten daar verder over de vluchtelingencrisis. Gisteren besloten de Europese ministers al dat er een verplichte herverdeling van asielzoekers komt. Vanavond wil Rutte de boodschap overbrengen dat dat niet genoeg is. Hij vindt dat ook moet worden gepraat over manieren waarop de instroom naar Europa kan worden teruggebracht of zelfs worden gestopt. Dan hangt de computer. Dus dan lees ik verder vanaf papier. De politie in Spanje zegt dat er grote veiligheidsfouten zijn gemaakt bij de bungee jump, waarbij vorige maand een Nederlands meisje van 17 om het leven kwam. Het ongeluk gebeurde aan de Spaanse noordkust, vlakbij Santander. Eerst werd gedacht dat de instructeur en het slachtoffer elkaar niet goed hadden begrepen door taalproblemen. Het onderzoek is nu gebleken dat het meisje tijdens de instructie niet was gezekerd. Dat had wel moeten gebeuren. Twee medewerkers van het bedrijf dat de sprong organiseerde... worden nu verdacht van dood door ernstige nalatigheid. De Egyptische president Sisi heeft 100 gevangenen gratie verleend... onder wie twee journalisten van Al Jazeera. Wanneer ze vrijkomen is nog niet bekend. De Canadees en de Egyptenaar werden vorige maand veroordeeld tot drie jaar cel... voor het verspreiden van onjuiste informatie. Dan het weer, vooral in het midden en zuiden nog kans op een bui. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend volgt er lichte regen. Morgenavond wordt het vanuit het westen weer droger.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. baby, I love your way. Every day, yeah. to be what I said that I still want that rush. And I think I get it. See, is very divine. You're one of a kind, but you mash up my mind.